Drie uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Vandaag worden de coronamaatregelen flink versoepeld. Volgens het kabinet gaat Nederland van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Voor volwassenen is anderhalve meter afstand houden nog verplicht. Maar voor jongeren tot 18 jaar geldt dat niet meer. En ook mogen kinderen tot 12 jaar volwassenen weer aanraken. Verder geldt er geen limiet meer voor het aantal bezoekers van evenementen. Als er afstand kan worden gehouden, plaatsen worden gereserveerd... en er een gezondheidscheck wordt gedaan. Ook kermissen en stadions kunnen daardoor weer open. Verder is ook het OV weer toegankelijk voor niet noodzakelijke reizen... en gaan onder meer sportscholen en sportkantines weer open. De Rotterdamse politie is een onderzoek begonnen naar racistische uitlatingen van agenten... in een besloten WhatsApp-groep. Dat schrijft NRC, die over screenshots van de gesprekken beschikt. In het WhatsApp-gesprek van vorig jaar tussen negen politieagenten... duiden ze burgers met een migratieachtergrond aan met scheldwoorden. Volgens de Rotterdamse politieleiding zijn er vorig jaar al corrigerende gesprekken gevoerd met de agenten... maar had de zaak beter besproken moeten worden en gebeurt dat nu alsnog bij een explosie in een privékliniek in de Iraanse hoofdstad Teheran... zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen. De meeste zijn patiënten die er lichte operaties hadden ondergaan. Door de ontploffing ontstond een vuurzee. De Iraanse brandweer slaagde erin om 20 mensen levend uit het gebouw te halen. Zes mensen raakten gewond, onder wie ook twee brandweerlieden. De oorzaak van de explosie was een gaslek, zeggen de autoriteiten in Teheran. Het weer vannacht ongeveer 16 graden, veel bewolking. En vooral in de zuidelijke helft van het land periode met regen. De komende ochtend overal regen. In de loop van de dag wordt het droger en ongeveer 20 graden.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 So glad I came here tonight. And I see you got what I wanted. Baby, you got what I like. I can see that you're watching me come over. ZFM. is ZFM Zandvoort. Ai. fancy DY. Sabes que ya llevo un rato mirándote.